Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij de overval gisteren op een geldtransportbedrijf in Nieuwegein is niets buitgemaakt. De daders hadden een deur van het bedrijf G4S opgeblazen en waren het magazijn ingegaan, maar ze zijn er niet in geslaagd iets mee te nemen. De daders gingen er vandoor met snelle auto's richting het zuiden van het land. De overvallers zijn nog spoorloos. Bij de overval is niemand gewond geraakt. De politie en het OM bekijken onder meer naar overeenkomsten met vergelijkbare overvallen in Nederland en in het buitenland. De Belastingdienst mag voorlopig geen inkomensgegevens van huurders geven aan woningcorporaties en andere verhuurders, omdat de wet die scheefwonen wil tegengaan nog van kracht moet worden. Dat heeft de rechter bepaald. Vier huurders uit Amsterdam waren naar de rechter gestapt om zich te verzetten tegen de extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Volgens de vier wordt hun privacy aangetast als de fiscus hun inkomen doorgeeft aan de verhuurder. Een SP-raadslid in Amsterdam heeft op zijn Facebookpagina doodsverwensingen geuit aan het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder. SP'er Pascal Smit is een Amsterdam-West duo-raadslid. Hij schrijft dat hij een enorme hekel heeft aan neoliberalen. Smit wenst Jort Kelder allerlei ziektes toe. Het SP-raadslid ziet voordelen in een gewelddadige actie. Ik word beroemd, krijg gratis eten en langer dan 15 jaar krijg ik toch niet. Zuid-Korea is op zoek naar de resten van de raket die Noord-Korea vannacht lanceerde. De lancering ging mis en de raket stortte in zee, buiten de Noord-Koreaanse territoriale wateren. Zuid-Korea zegt dat bekend is waar de brokstukken liggen en dat er meer dan 10 marineschepen met sonarapparatuur aan de operatie meedoen. De brokstukken kunnen waardevolle informatie opleveren over de Noord-Koreaanse rakettechnologie. Het weer vanmiddag plaatselijk een bui. Het wordt 10 graden op de Wadden en 13 in het zuidoosten. Morgen breekt in de loop van de ochtend overal de zon door. Gevolgd door stapelwolken. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en Muiderslot 3 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Beest 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A13 de laag richting Rotterdam tussen Delft en Afritberk en Rode Reis 5. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel vrij. De A27 Utrecht richting Almere voor Hilversum 4 kilometer.